Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Duitsland zijn vanochtend zeker 15 mensen gewond geraakt. Acht van hen zijn zwaar gewond, zegt de politie. De bus kwam door nog onbekende oorzaak op zijn kant in een greppel terecht... naast de snelweg tussen Rostock en Berlijn. De passagiers die niet gewond zijn geraakt zijn opgevangen... door de massaal aanwezige hulpdiensten. De snelweg richting Berlijn is dicht. In Boksmeer is vannacht een gymzaal van een middelbare school verwoest door een brand. Een naastgelegen basisschool heeft rookschade, net als een kinderdagverblijf in de buurt dat vandaag dicht blijft. Later op de dag wordt bekeken of de kinderen maandag naar school kunnen. De gymzaal werd in de zomervakantie gerenoveerd, die renovatie was bijna klaar. Eerder deze week brandde in Boksmeer ook al het clubgebouw van de motocrossvereniging af. In Manila is een Chinees vliegtuig van de baan geraakt. De Boeing kwam in het gras terecht en een van de motoren en een wiel werden losgerukt. Alle inzittenden bleven op wat lichte verwondingen na ongedeerd. De eerste poging om te landen werd al afgebroken omdat het hevig regende en het zicht te slecht was. Het vliegtuig vloog toen al een uur rondjes boven het vliegveld van Manila. Een Duits vliegtuig met 273 passagiers heeft een voorzorgslanding gemaakt op het Griekse eiland Kreta vanwege een bommelding. Het toestel was onderweg van Egypte naar Düsseldorf Volgens de Duitse krant Bild vond een passagier op de wc een briefje met het woord bom. Het vliegtuig van de maatschappij Condor vloog daarop naar de dichtstbijzijnde luchthaven... begeleid door Griekse gevechtsvliegtuigen. In Zuid-Amerika hadden zeker negen vluchten ook te maken met bommeldingen. Vier daarvan hadden de Chileense hoofdstad Santiago als bestemming of vertrekplaats. Na onderzoek zijn geen explosieven gevonden.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 my prince will come Someday I'll find my love cd This eh, Jazz Love Disney uh, eh, 2. Ja, en dit is uh, eh, CFM Jazz. Hartelijk welkom bij het tweede uur. samenstelling en presentatie vandaag Alco B. En ja, we hebben weer een collectie van jazzmuziek uitgezocht... die een heel groot gebied bestrijkt. Van modern tot oud, van mainstream tot smooth. Nou, er zit voor iedereen wat bij. En ja, de, de, regen van de laatste tijd deed mij denken aan een... Eh, aan een eh, dat het in augustus wel vaker regent. En het, een voorbeeld daarvan is eh, bijvoorbeeld in, in het, zeg maar het jazzfestival in de, Ardennen. Comblain de Latour. Was augustus 1962 gaf het Cannonball Adderley Sextet daar een optreden tijdens dat populaire jazzfestival Comblain de Latour. Tour. 42.000 doorweekte Europese jazzfanaten waren naar dit plaatsje in de Belgische Ardennen afgereisd. En voor Cannonball Adderley zelf was de trip ook gedenkwaardig. Nog nooit had hij voor zoveel man tegelijk opgetreden. En bovendien was hij, naar verluid, onder de indruk van de Belgische keuken. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus wat let ons om met uh, Cannonball Adderley het tweede uur eh, te beginnen. Eh, van de toen de tijd LP Live in Belgium. Het nummertje Work Song. Thank you. Ja, zo gaat dat nog eventjes door. Het is een heel lang nummer, dus ik kan niet helemaal draaien. Maar prachtige muziek van Cannonball Adderley Sextet in Europe, live in Belgium. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor, eens even kijken wat we hier hebben staan. Dit nummer kennen we allemaal. Werd eh, eh, eigenlijk, denk ik, door ja, Neil Rogers. En nog een hele bekende die ook vaak op North Sea gestaan heeft. Pharrell, Pharrell Williams. Dit nummertje is een grote hit geweest. Ik laat een stukje van horen. Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings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 dit, eh, dit soort muziek noemen ze ook wel oorwurmen. Als je dat melodietje gehoord hebt, dan nestelt dat zich in je hoofd... en dan, dan raak je het lastig kwijt. Maar in de jazzmuziek hebben ze Get Lucky ook ontdekt. En ik vind het wel leuk om twee verschillende uitvoeringen te laten horen. De eerste die ik laat horen is van, eh, eens even kijken waar ik hem heb neergezet... Eh, Francesco Di Giglio, een Italiaanse pianist. Get Lucky op de Italiaanse tour... Ja, ik was helemaal vergeten dat het eerste nummer wat ik liet horen van dit zitje van drie eh, van Daft Punk was natuurlijk. Eh, featuring eh, Pharrell Williams. En ik heb nog een uitvoering van een van, ook een van mijn favoriete zangeressen. Karin Thuza, een Argentijnse zangeres. Ook een jazzzangeres. Die heeft ook een uitvoering van Get Lucky gemaakt. Dat is deze. Die doe ik helemaal. Lucky, verschillende uitvoeringen. Uh, was van eh, Daft Punk met uh, Pharrell Williams. ik heb Francesco Di Giglio gedraaid. En tot slot Karin Souza, Argentijnse jazzzangeres. En ja, dat is gewoon grappig om af en toe eens, hetzelfde nummertje, verschillende uitvoeringen. dan gaan we over naar iets anders. Iets ja, heel anders zou ik bijna zeggen. We gaan weer naar de echte jazz, zoals ik dat maar noem. En dan heb ik het over Henri Texier, een eh, Franse bassist. Hij heeft verschillende eh, cd's gemaakt en uh, samengewerkt met grote mensen. Don Cherry, Joe Lovano. nou noem ze allemaal op. En ik heb van hem een bekend nummer uitgezocht. Lonely Woman staat op de cd. The Scene is Clean, cd uit 1991. Henri Texier, Lonely Woman. Henri Texier. Pardon me, boy, is this the Chattanooga choo-choo? track 29. It's on the Tennessee line. I can afford to board the Chattanooga choo choo. I've got my fare and just a nickel to spare. You reach the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner Nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo, woo, Chattanooga, there you are. I'm gonna meet a certain party at the station, Satin and Lane and a smile on my face. He's gonna cry until I tell him that I'll never roam. Ooh, Chattanooga choo choo, won't you choo choo me home? your station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo woo, Chattanooga, there you are. I'm gonna meet a station, all satin and lace, and a smile on my face. He's gonna cry until I tell him that I'll never roam. Woo woo, Chattanooga choo choo, won't you choo choo me home? Dat was natuurlijk een hele bekende nummer, Chattanooga Choo 'Shoot Uh, eh, gezongen hier door Susanna McCorkle. Susanna McCorkle ook niet zo'n prettig leven gehad volgens mij. Uh, zelfmoord gepleegd, van de bokkel gesprongen. Borstkanker, allemaal narigheid troef. Dit was een cd'tje van haar 1981, The Music of Henry Warren. Maar ik heb dit eh, gekozen om een overstapje te maken naar een andere formatie. Dat is de Manhattan Transfer. Daar hebben we in een jaar eh, iets nieuws uitgebracht. Maar die hebben nu de eh, cd The Junction uitgebracht. Ik doe er twee nummertjes van. Het eerste nummertje, Cantaloupe. Jazz and hip hop, tripping in your dome, makes your zone above. Funk and fusion, the fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy free through the beat, so unique, you're your feet sweat from the heat. Back to the fact, I'm a Mac, and I know that the way I kick the rhyme, someone call me a poet. Pose steady phone, gone showing sights and sound. Caught in the groove, infectation found. Many trip the tour upon the rise to soar to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off my day, Trip, trip, flip, fantasia. 但天下。 Ja, dit is eigenlijk eh, de eerste cd die ze weer uitgebracht hebben... sinds eh, een jaar of vijf, denk ik. Vier. Ehm, ja, de, in, 19, in 2014 is een van de, eh, ja, de grondleggers, zou ik bijna zeggen... Tim Hauser heeft een hartaanval gehad en is overleden. En sinds die tijd hebben ze niks meer uitgebracht. Inmiddels hebben ze nu een, vervanger, Trist Curlis. En de oude leden zijn nog steeds Cheryl Bentine, Janice Siegel en Alan Paul... Dit is het mooiste cd geworden. Dit eerste nummertje, Cantaloupe, is eigenlijk een eh, verwijzing naar een, eh, Cantaloupe Island van eh, Herbie Hancock. Dat kon je ook wel horen. Omdat het toch een van mijn favoriete formaties doe ik gewoon nog een nummertje. Sometimes I Do. En ja, volgens mij de leidende rol is voor Janice Siegel. ballads on the radio, anticipation and afterglow remind me of you. Like driving in my car alone, or answering the telephone, or someone wearing your cologne unwinds me, it's true. I rides and quaint cafes, distant island getaways, humor, hugs, and holidays remind me of you. It seems the facts of life contain echoes of a cruel refrain that renew and the pain that binds. Ik zei natuurlijk de leidende rol van uh, Janis Siegel. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want het was uh, Alan Paul die de leidende rol in dit nummer had. Dus eh, ja, vandaar. Eh, ik ben blij dat ik het nog kon, kon herstellen. we gaan een stapje verder terug in de tijd. toen, daar is een album uitgekomen. The Beatles in Jazz. In 2016. En daar staat onder andere het nummertje Blackbird op. Gespeeld door Dave Liebman, Mark, Marius Bates, Erik Ineke en John uh, dat laat ik gewoon horen. Blackbird. Música uhum. Eh, het volgende wat ik had uitgezocht is Nelly McKay. Angel Eyes van hun eh, cd'tje Sister Org Hit uit 2018. Mooi nummer ook. Bekend nummer. Eens even kijken waar ik Nelly neergegooid had. Hier ergens. Angel Eyes, Nelly McKay. Brits-Amerikaans. Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent? is spent with angel eyes tonight. So drink up, all you people. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. Gotta find who's now number one and why my angel lies in here. Excuse me while I did. kent natuurlijk allemaal uitvoering van eh, Chad Baker. Eh, iets heel anders. Omar Sosa en de, eh, NDR Big Band hebben weer een cd gemaakt. tweede denk ik dat het is. Essential. Een cd 2018. My Three Notes. Prachtig nummer. Eh, toch eh, wat gaan inkorten. Want het is ook een vrij lang nummer. Eh, Omar Sosa en de Noord-Duitse radio Big Band uit Hamburg, dacht ik. Prachtige cd geworden, 2018. Omar Sosa, Cubaanse pianist. ja, we gaan het tempo toch weer wat opvoeren. Want dit was natuurlijk vrij langzaam. En dat doen we met Eileen Trotman, een saxofonist. En een bekend nummer, Carnival Fever. Eileen Trotman. Uh, hier hebben we hem, Carnival Fever. Cartman, saxofonist. Eh, ja, dit is echt muziek voor een eh, beach of eh, garden party. Dit soort muziek, daar kan je toch niet stil blijven zitten. en wat mooie muziek is, daar, daar zingt Suzanne Sharon Musgrave over. Beautiful music. Ja, in de zomer heb ik toch wat meer smooth jazz, denk ik eigenlijk. Beautiful music. Van haar nieuwste cd'tje. Nee, het is niet het nieuwste. Outlaw cd'tje uit 2010. Sharon Musgrave. Beautiful music. connected soul. When the air all of a sudden feels very light, it's like looking up at the sky, and the sky is just enough. In the beginning, there was the word, the message here is that important. Before it all, there was the word, it is I am. drum to carry all the words much further down the road to deliver the news to whomsoever wants it come. Let the word not be far from me. Let the feeling come. Beautiful music for beautiful people. zit er alweer op. Eh, bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. Je hebt geluisterd naar CFM eh, Jazz. Samenstelling presentatie Alco B. We hebben weer een mix gedraaid van eh, ja, mainstream, smooth, van alles wat. Maar toch een beetje geprobeerd die zomerse klanken in het programma te krijgen. Met dit soort laatste muziek van smooth jazz. dat, lukt dat zeker. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval leuk om het bij elkaar te zoeken. En ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Maak er een hele mooie dag van. Binnen of buiten, maakt niet uit. Het kan alle twee. Het is heerlijk weer om te wandelen, zei ik al. Kortom, ik zou zeggen tot de volgende keer. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En we gaan eruit met het laatste nummer. En dat is van de nieuwe cd van Tia Fuller. Eens even kijken. Save Your Love For Me, Tia Fuller. Van de cd Diamond Cut, cd 2008. See you next time. Thank you.